Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Schalke en Jansen waren bij een diner dat Hendricks organiseerde en er werd ook gesproken over de zaak Wilders. Een paar dagen later zou Jansen in de zaak getuigen. Het is nu de vraag of Schalke tijdens het diner geprobeerd heeft Jansen te beïnvloeden. Schalke is lid van het hof dat het OM opdracht gaf Wilders te vervolgen. Voor de rechtbank in Rotterdam dient op dit moment een kort geding over de acties in het openbaar vervoer. De stadsgewesten Haag, Landen en Rotterdam willen dat de acties van de vakbonden tegen de bezuinigingen publieksvriendelijker worden. Een gesprek tussen de stadsgewesten en de bonden levert vanochtend niets op. Vandaag wordt bij het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB actie gevoerd, morgen in Den Haag en woensdag in Rotterdam. De NS heeft burgemeester Van der Laan van Amsterdam een brandbrief gestuurd over de openbare orde tijdens Koninginnedag. De NS is bang dat er veiligheidsproblemen ontstaan door mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Die zouden bijvoorbeeld personeel en andere reizigers bedreigen. De NS wil dat Amsterdam maatregelen treft zoals het eerder laten eindigen van festiviteiten. Begin deze maand zei Van der Laan dat Koninginnedag in Amsterdam te druk wordt. Hij vindt dat andere steden in de provincie ook een aantrekkelijk programma moeten bedenken, zodat niet iedereen naar de hoofdstad komt. De politie in Huizen heeft afgelopen nacht geschoten op de auto van een verdachte. De man zou iemand met de dood hebben bedreigd en had mogelijk een vuurwapen bij zich. Hij negeerde diverse soptekens. De man verloor verderop in Huizen de macht over het stuur, kwam tot stilstand en is gevlucht. De politie heeft de man ondanks een grote zoekactie met een helikopter nog niet gevonden. Het weer vooral in het midden en oosten regen. Temperatuur tussen 6 graden op de Wadden en een graad of 9 in Limburg. Morgen vooral in de ochtend zon, in de avond lichte regen. Woensdag is het nog zacht, daarna geleidelijk aan iets kouder.